Ruiten van auto's en winkels werden ingeslagen. De politie voerde charges uit om de betogers te verjagen. De demonstranten vinden dat Trump immigranten, moslims en vrouwen beledigt. Aanhangers van Trump noemen de demonstranten hypocriet... omdat ze de uitslag van vrije democratische verkiezingen niet accepteren. De Canadese zanger Leonard Cohen is overleden, dat meldt zijn management. Hij werd wereldberoemd met liedjes als Suzanne, So Long Marianne en Hallelujah. Cohen schreef eerst voor anderen, maar in 1967 bracht hij zijn eerste eigen plaat uit. Vorige maand bracht hij nog een album uit met de titel You Want It Darker. Leonard Cohen was 82 jaar. ABN AMRO wil van zo'n 15.000 Nederlandse klanten in het buitenland af. Het gaat om de groep Nederlanders die permanent buiten Europa woont, zoals gepensioneerden, meldt het FD. De bank zou het besluit onder meer hebben genomen omdat wetten steeds strenger zijn geworden. En ook wil ABN AMRO vooral een Nederlandse en een Europese bank zijn. Een ruime Kamermeerderheid wil dat het kabinet volgend jaar 60 miljoen euro vrijmaakt voor hulporganisaties die helpen bij humanitaire rampen. Twaalf organisaties werken sinds april 2015 samen in de Dutch Relief Alliance. Het samenwerkingsverband is efficiënt, zegt de Kamer, en er is budget omdat er minder asielzoekers komen dan gedacht. Minister Ploemen heeft beloofd naar de wens van de Kamer te kijken. Martin Michael Driesen krijgt dit jaar de ECI Literatuurprijs voor zijn boek Rivieren. Dat is bekendgemaakt in Nieuwsuur. Het boek kreeg ook de Lezersprijs. Rivieren bestaat uit drie op zichzelf staande novelles, waarin steeds een beek of een rivier centraal staat. De ECI Literatuurprijs bestaat uit een bedrag van 50.000 euro. Het weer, eerst bewolking, later zon en het wordt maximaal 6 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files op de A6 richting Muiden bij Muidenberg. 6 kilometer, vertraging zo'n drie kwartier. De 20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. Daar valt de vertraging wel mee, 5 minuten. De 27 vanuit Almere naar Utrecht bij Beeldhoven 2 kilometer. Dat kost je ongeveer een kwartier. Nou, N44 vanuit Wassenaar naar Den Haag. Voor de aansluiting met de N14, 4 kilometer, vertraging daar 20 minuten.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 U zult het met mij moeten doen tot 12 uur. Lekker jazzy swingend je bed uit. Dit is James Morrison en David Jones. Met de Basin Street Blues. Jan Klaassen, de trompetter, die was het niet. Nee, het was James Morrison. En eh, ik neem u vervolgens, luisteraars, even mee naar Tokio. Dat doe ik met Najee, Tokyo Blue. aan wakker worden is dat. Althans wat mij betreft, ja, ik ben al wakker eigenlijk hoor. En ik kwam hier aan, gereden vanuit Bloemendaal richting eh, Zandvoort... langs de boulevard hier, via de zeeweg natuurlijk gegaan. En uh, eh, jongen, jongen, jongen, wat een weertje, wat een weertje. En maar wel mooi gezicht dan boven die zee. Want dan zie je van die buien die hangen, boven zee. Dat geeft dan zo'n uh, zo'n waas van ja, regendruppels in de verte. Kan je mooi fotograferen, heb ik gedaan vanmorgen. Fantastisch. Paris Groove beetje groeven, hè? Bent u wel in de moed voor een groefje? Of alleen maar koffie, ze natuurlijk. Ja, alleen maar koffie natuurlijk. Een beetje muziek op de achtergrond is ook nooit weg. En dan lekkere jazzy muziek van The Rippertons met Russ Freeman. dat geeft dan die speciale Parijse sfeer eraan. Het was Paris Groove, uh, vertolkt door The eh, de samen met Russ Freeman. Niet Morgan Freeman, dat is natuurlijk een, eh, een acteur die ik zeer bewonder... want die maakt hele mooie thrillers, spannende, spannende films om naar te kijken. Nou, dit was een spannend werkje om naar te luisteren. En na al dit instrumentale geweld, ga ik maar weer eens open naar geweld... ga ik over naar een jazzy zangeres, die ik ook zeer bewonder. Ze luistert naar de naam Diana Kroll. Niet alleen als ik roep. Als iedereen er roept, dan, dan, eh, dan keert ze gewoon haar hoofd om. Ze, ja, ik ben Diana Kroll. That's wonderful. It's awfully nice. It's paradise. It's what I door Diane Kroll. En zij heeft of had, dat weet ik allemaal niet. Eh, maar in elk geval, zij had, een, eh, of ze heeft, dat, <laughs> een relatie met Elvis Costello. Ja. Ik heb haar ooit eh, live mogen zien in de Rotterdamse Doelen... met een groot orkest erachter. Geweldige zangeres en een geweldige pianiste ook. Want ze begeleidt zichzelf meestal aan de vleugel... of achter een, een gewone piano. Een genot om naar te luisteren. Nou, daar heeft ze zojuist getuige van kunnen zijn. Joni Mitchell, dat is ook een zangeres die ik zeer bewonder. En dan zult u zeggen, ja, Joni Mitchell is meer een popzangeres. Ja, is wel een beetje waar wat u zegt, maar stormy weather. En dat hebben we een beetje buiten nu. Dat is toch een beetje vervelend weer met, met regen en af en toe wind. Eh, als je dat draait van Joni Mitchell, dan klinkt het toch best jazzy. stepped up and met me. If he's gone to stay, that old rocking chair's gonna get me. Every night I pray that the Lord above will let me walk in the sunlight once more. I can't go on. together keeps raining weather, it's always stormy weather. Nou, dat klinkt niet als een relatie waarvan je zegt van yes. <laughs> maar wel prachtig. En Jazzy, gezongen door Joni Mitchell. Ik ga straks nog een nummer van haar draaien. Ehm, ja, dat kan niet laten. Dat is zo'n mooi nummer ook. Dat heet eh, Answer Me. En het is een eh, eh, Engelse versie eigenlijk van Mutterlijn. En dat werd vroeger gezongen door Rudolf Schock. Ook al geen jazzzanger. Maar ja, zo'n mooi nummer. En het past best wel in het programma, vind ik zelf. Nou, daar moet u het dan maar mee doen. Eh, maar Just Jazz, ik wil het u niet onthouden. Nou, dan heb ik een nerveuze drummer opgezocht. Maar hij begeleidt hem wel de Golden Man of Jazz. En het swingt wel als een godgieter, zo zeggen ze dat dan. Jazz met Just Jazz. Zo heet het nummer. Ja, muzikanten zeggen wel zonder elkaar... als je het hebt over een nummer van Paul Simon. Dat is natuurlijk een popmuzikant. Uh, eh, 50 eh, Ways to Leave Your Lover. Zeggen muzikanten die van een drankje houden... wel eens onder elkaar van... Uh, eh, 50 Ways to Love Your Liver. dit wordt gezongen nu door een jazzzangeres, Sophie Milman, Milman of Midman even kijken hoor. Nee, Sophie Midman. Moet wel goed zeggen natuurlijk. Eh, zij zingt het op een eh, jazzy manier. Het uh, popliedje van Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. Of, ik zei het net al zoals muzikanten zeggen... 50 manieren om je leven lief te hebben. misconstrued, but I'll repeat myself at the risk. smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about? drift away nauwelijks bij stil blijven zitten, althans. Als ik mezelf naga. Ik zit echt de hup op mijn kurk hoor nu. Ach, dan heb ik die lieve dame nog uitgescholden ook net. wat ik, ik schold eruit voor Sophie Midman. Maar het is eh, echt een Leo die er staat. Sophie Milman. Ik heb mijn leesbrilletje inmiddels opgezet, luisteraars. En dat maakt allemaal dat ik het op de computer allemaal wat beter kan lezen. De namen die voorbij komen. Nou, maar goed ook, hè. Maar wat, eh, wat hè. Lekker. Heerlijk. 50 Ways to Leave Your Lover, bekend van Paul Simon. Nu in een jazzy jasje gestoken door eh, Sophie, en dan krijg het nu goed, Milman. We gaan eh, even naar de, uh, Three Jazzmen luisteren. Zijn er drie, volgens de titel. Ik weet niet of het er echt drie zijn in het combo, maar we gaan er naar luisteren. En we gaan dansen of the Sugar Plum Fairy... Dance of the Sugar Plum Fairy, zo is de titel namelijk. En het zou, het zou met het suikerfeest te maken kunnen hebben, ik weet het niet. Nou ja, dan zijn het misschien wel van die bieren die ze te trekken. weet het niet. We zullen het luisteren. Jazzman. Met eh, het nummer, was, was de titel ook weer? Oh ja, Dance of the Sugar Plum. Nou, ik uh, associeerde dat een klein beetje met het suikerfeest. Nou, misschien was dat ook wel zo. En eh, bent u een beetje wakker geworden, denk ik. Hè? Want dat was best wel een beetje, een beetje heftig, dat nummer. Nou, moet ik dan wat, wat rustig... Nee, ik ga, ik ga helemaal niks rustig draaien. Ik ga gewoon terug naar de prettige samenwerking... tussen Oscar Peterson en Louis Armstrong... die konden er zo lekker met elkaar overweg. Dat is ook te horen hoor.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 So goodbye, dear. Amen. Years hoping we meet now and then. It was great fun. It was just one of those things. It's just one of those things, oh, one of those nights. Just one of those fabulous flights. Or trip to the moon on gossamer wings. Mama's just one of those things, oh. If we thought a bit of the end of it, mm, we started painting the town. Babe, we have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear. Amen. Yes, hoping we'd meet now and then. It was great fun, but it's just one of those things. Oscar Peterson samen met eh, natuurlijk uh, Louis Armstrong. Nou, die herkent u uit duizenden. Die mooie stem, die mooie diep gevoicede stem. Ja, Sinterklaas, die heeft ook een hele, hele donkere stem, hè, Sinterklaas. Ik heb inderdaad een hele zware stem, Jacques. Komt u nog naar Nederland dit jaar, Sinterklaas... met al die discussies over uw eh, zwarte hulpje? Ik kom met mijn originele zwakte Pieten naar Nederland. En eh, ik ga voor jullie draaien het speciale nummer... gerelateerd aan mijn zwakte Pieten. That Old Black Magic. <laughs> Mr. Rod Stewart is hier. The American Songbook. En daar ga ik een beetje aandacht aan besteden, de rest van het programma. out the Magic of Zwarte Piet. Ja, hij moet gewoon blijven. Ja, Brit in de wereld draait door, die zei zelfs... ja, slaven, dat wordt met, eh, Zwarte Piet wordt met slaven vergeleken. Ja, dat is helemaal niet waar. Eh, dat kan helemaal niet, zei Brit, want eh, ze werken maar drie... <laughs> drie weken per jaar, nou, dan kan je toch niet slavenarbeid noemen. En dan ook nog voor Sinterklaas, dat is nog wel een leuk werk. Ah, laten we maar mee ophouden met die discussie. Ik neem gewoon Zwarte Pieten mee doe gewoon luisteraars. Dat is nou eenmaal voor mij, uh, uh, ja, nou, het hoort erbij. Honeysuckle Rose. Every honeybee feels with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle Rose. When it passing by. Flowers droop and sigh, and I knew the reason why. Your merge, sweeter goodness knows, honeysuckle rose. Jane Monheit. I don't buy sugar. You just have to touch my cup. You're my sugar. It's sweet when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seeps the honey fair, it drips. Your conviction goodness knows honey circle row. Vo, vo, vo, vo, vo, vo, vo. Sick every honeybee. fills with jealousy, wound that she out with me. I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle rose. When you're passing by, flowers droop and sigh. And I know the reason why. You're my sweeter, goodness knows. Honeysuckle rose. to look my cup. You're all my sugar, and it's sweet, so sweet when you stir it up. When I'm taking it from your tasty lips, seeps the honey fairly drips. Your conviction, goodness knows, honeysuckle rose. air with me. I don't blame them. goodness knows. Honeysuckle rose. When you're passing by, flowers droop and sigh. And I know the reason why you're much sweeter, goodness knows. Honeysuckle rose. Don't buy sugar. Your sugar is you to touch my cup. You're my sugar, and it's sweet when you stir it, get up. When I'm taking sips from your tasty lips, seeps the honey fair that drips your confection goodness knows. Honeysuckle rose, oh, oh, oh, honeysuckle, uh, mm, mm, mm. honeysuckle. Annie Sakoroos. Eh, dat was eh, niemand minder dan Jane Monheit... en ze werd begeleid door Frans Waller, onder meer. We gaan eh, een stukje Close Harmony draaien. ook een swingende jazzy Close Harmony, moet ik zeggen. Het wordt gezongen door de Overtones. Het is een heel bekend nummer van Billy Joel, onder andere. Weer een popzanger, ja. Een hele popmuziek wordt toch ook verjazzed, dat blijkt wel. The Longest Time, u kent het vast wel. Nou, dit is heerlijk Close Harmony, jazzy gezongen door The Overtones.